Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Vondelpark leek het even alsof er geen corona was. Honderden mensen kwamen vandaag van de zon genieten, maar tegen de avond werd het te druk volgens de gemeente Amsterdam. Daar trokken veel mensen zich niks van aan. Ja, er zijn regels en iedereen heeft de scheid aan. Maar ja, mensen zijn het zat denk ik eigenlijk. Sorry, maar ik vind het wel verdiend. Het mag niet, maar we doen het toch! gewoon even een klein drankje doen. Gewoon even kijken wat de sfeer is. Want ik vind, ze moeten iets voor ons doen. Want dit kan echt niet. Ze kunnen ons niet thuis laten. We worden depressief. Toen de politie het park ging ontruimen, sloeg de sfeer om, zegt een jongen die het heeft gezien tegen NH Nieuws. Ja, toen waren er een aantal eh, ja, relschoppers, laat ik het zo maar zeggen, die... Eh, opeens daar, je ziet ook die volle prullenbakken. Er staan allemaal flessen omheen. Een aantal flessen pakten en gewoon naar de politie eh, begonnen te gooien. Er zijn twee mensen aangehouden. Politieacties in parken in Utrecht, Tilburg en Groningen verliepen wel rustig. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zou het liefst een boycott willen op het WK voetbal in Qatar. Dat zei de lijsttrekker in een online verkiezingsshow van NOS op 3. Sigrid Kaag van D66, die er ook was, sluit zich bij Segers aan. Bij voorbereidingen voor het WK zijn volgens een Engelse krant duizenden arbeidsmigranten omgekomen. Dinosaurussen zijn miljoenen jaren geleden uitgestorven door de gevolgen van een meteorietinslag in Mexico. Dat vermoeden was er al, maar nu zijn wetenschappers er helemaal zeker van. Het bewijs? Precies dezelfde stof die werd gevonden bij de jongste fossielen van dino's liggen ook op de bodem van de krater. Super belangrijk dat we dit nu weten, zegt deze onderzoeker. We willen snappen hoe ehm, de biodiversiteit, hoe het leven, eh, de natuur om ons heen, hoe die reageert op, op milieurampen, op, op hele grote eh, catastrofen. Na de meteorietinslag kostte het waarschijnlijk duizenden jaren voordat het ecosysteem was hersteld.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 It was not an easy way to face reality. And out of the blue, we're in the news. set aside and forget about what used to be so valuable. And love hum. them all. whispering the word manos y si acaso es un pecado time for teaching me how to climb. I love you more than summertime. You've been such a good friend of mine. And every sacred word is true. I learned to love because of you. And oh, step I took you held my hand every bit 10 tot 12. The Sea of Love. special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I turn them all if I could start again, there's something I must say. I know it's overdue, the sweetest thing I've known, or oh, ever called my own, begins and ends with you. How I love you, how I love you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever new. How I love you. So come into my arms and lay down by my side. Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you how I love you geluisterd naar Fred Heij met The Sea of Love. En dat maakt me bang. Ik vertel mezelf dat ik niet bij je weg wil. Oh, maar eigenlijk weet ik het al lang. Is het niet gewoon oké? Het is net alsof ik niet meer voor jou besta. En je woorden voelen liefdeloos en koud. Maar elke keer als ik besluit je los te laten, dan hou ik vast, want ik hou nog steeds van jou. Maar is het niet gewoon oké om elkaar te laten gaan, om die ruimte weer te vinden? vandaag Als we morgen zien of het goed is zo En de herinnering vervaagt luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. veel gezwegen. Ik heb gepraat, maar zelden iets gezegd. Ik heb gestreden, maar wist vaak niet tegen. Ik ken mijn grenzen, maar ik heb ze nooit verlegd. Voor het publiek was ik een vlotte prater vond altijd precies het juiste woord. Maar meestal was dat grotendeels theater. En zei ik dat wat men het liefst hoort. Maar om mijn hart tot jou te laten spreken. ik veel van hou. Moest ik helaas mijn mond echt openbreken. Wat ik zei nooit, zomaar ik hou van jou.